Jelle Seubering met het NOS Journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte stelt zich niet verkiesbaar als lijsttrekker van zijn partij voor de komende verkiezingen. In het tv-programma Rensen zei hij dat hij als lijsttrekker te veel zou gaan missen van zijn gezin. Paternotte werd in januari vorig jaar de nieuwe fractieleider van D66... nadat zowel partijleider Kaag als vice-fractievoorzitter Jette minister was geworden. Eerder vandaag maakte Sigrid Kaag bekend dat ze na de vorming van een volgend kabinet de politiek zal verlaten. Het tweedaagse feest De Nacht van windschoten, gaat niet door vanwege geweldsincidenten in en rond de stad. De incidenten zouden te maken hebben met een conflict tussen twee groepen in het criminele circuit. Volgens RTV Noord is de gemeente bang dat het conflict escaleert tijdens het feest. De burgemeester heeft na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten het feest af te gelasten. Vorige week waren er een steekpartij en twee schietpartijen in Winschoten... waarbij drie gewonden vielen. Bij een achtervolging op de A12 bij Maarn is een politieauto op een andere auto gebotst. De politie achtervolgde op hoge snelheid twee verdachten... nadat ze op heterdaad werden betrapt bij een auto-inbraak in Veenendaal. Het tweetal is na de botsing overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of de politie de verdachte bewust heeft aangereden. De snelweg tussen Maarsbergen en Maarn is voorlopig afgesloten vanwege het politieonderzoek. In de Westerschelde is vanmiddag een Duitse zeiljacht gezonken. Volgens Omroep Zeeland kwam het vaartuig ter hoogte van Katzand in de problemen. De drie opvarenden werden gevonden op een reddingsvlot.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 Relax my eyes, I see flashing lights I'm not alone Are you alright on the other side? hoofdletter it. forever wasn't quite for so long take it step by step When you come out on the floor You got that left, right, left Leave them coming back for more You got that step by step When you come out on the floor You got that Ooh, no, no, no, no, no You got that Ooh, no, no, no, no, no You got that Body, let's rock it, let's put it all on ya yeah.